Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de VS is een zakenman veroordeeld tot levenslang... voor zijn rol bij de moord op president Moïse van Haiti twee jaar geleden. Hij hielp Colombiaanse huurlingen aan wapens, oordeelde de rechter. De zakenman is de eerste die is veroordeeld voor de moord. In de VS zitten nog tien verdachten vast. In Haiti zijn meer dan 40 verdachten gearresteerd... maar daar is nog niemand aangeklaagd. In India zijn nu meer dan 200 doden geteld na het treinongeluk in het oosten van het land. Zo'n 900 mensen raakten gewond. De autoriteiten denken dat het aantal slachtoffers verder zal oplopen. Bij het ongeluk botsten twee passagierstreinen op elkaar. Het is het dodelijkste treinongeluk in India in 10 jaar tijd. Bij het geldwisselkantoor in Amsterdam-Zuidoost, waar al drie keer een explosie was, is een bewakingscamera neergezet. Dat is gebeurd door de woningcorporatie op aandringen van bewoners van de appartementen boven de zaak. Die voelden zich onveilig door de ontploffingen bij het geldwisselkantoor van Change. De laatste explosie was in de nacht van woensdag op donderdag. Het pand en de andere Amsterdamse vestigingen van Change waren toen al gesloten door de burgemeester. De Spaanse voetballer Sergio Ramos vertrekt bij Paris Saint-Germain, heeft hij laten weten via sociale media. Hij zegt dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. De 37-jarige verdediger speelde twee jaar lang bij de Franse landskampioen. Daarvoor speelde hij 16 jaar bij Real Madrid. Eerder deze week werd duidelijk dat Lionel Messi na dit seizoen stopt bij Paris Saint-Germain. Er zijn speculaties dat hij voor een club in Saoedi-Arabië gaat spelen. Het weer. Het blijft vannacht droog en het koelt af naar een graad of 9.